Twee uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Slaaf gehouden, blijkt uit een rapport van een Australische mensenrechtenorganisatie. Veel van hen wonen in India en Noord-Korea. Onder slaven verstaat de organisatie mensen die worden gedwongen te werken... mensen die vanwege schulden vastzitten aan een werkgever... en mensen die worden geboren als slaaf. Het aantal slaven is sinds 2014 fors toegenomen met 30 procent. Onder meer doordat er meer mensen ontheemd zijn geraakt. De Amerikaanse oud-minister van Justitie Holder heeft zich positief uitgelaten over klokkenluider Edward Snowden. De man die in 2013 onthulde dat Amerikaanse geheime diensten op grote schaal zonder toestemming mensen afluisteren. Volgens Holder heeft Snowden weliswaar de wet overtreden, maar heeft hij ook een nationaal debat op gang gebracht. Edward Snowden vluchtte na zijn onthullingen naar Rusland, waar hij nog steeds woont. De Nederlandse bedrijven Boskalis, Van Oort en BAM gaan meebouwen aan een tunnel tussen het Deense eiland Lolland en Fehmarn in Duitsland. De tunnel is een snel alternatief voor de ferry poetgarden Rugby. Het is een van de grootste bouwprojecten in Europa en kost 6 miljard euro. De tunnel wordt 18 kilometer lang en is een gecombineerde weg- en spoortunnel. Er zijn geen 26 mensen overleden aan de Q-koorts-epidemie, maar 74, bijna drie keer zoveel. Dat heeft de stichting Q-support vastgesteld na onderzoek. De stichting was door de overheid ingesteld om het onderzoek te doen. Het hogere aantal komt doordat mensen die de chronische variant van de ziekte hadden uiteindelijk toch zijn overleden. De Q-koorts-epidemie brak in 2007 uit. Het weer. Vannacht wordt het zo goed als droog en klaart het soms op. Morgen vooral in het noorden af en toe zon.